Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Australische tennister Ashley Barty stopt met proftennis. De nummer 1 van de wereld kondigde haar afscheid op Instagram aan. De 25-jarige Barty omschrijft haar besluit om te stoppen als een lastige keuze. Later komt ze nog met een persconferentie. Barty werd in januari nog de eerste Australische winnares van de Australian Open sinds eind jaren 70. Voor het eerst wordt een prominente Russische journalist vervolgd op basis van de nieuwe strenge mediawet. Alexander Nevtsorov zou volgens een staatspersbureau nepnieuws hebben verspreid. Zo zou hij beelden hebben gedeeld van het Russische bombardement op een kraamkliniek in Mariupol. Rusland probeert die beelden af te doen als nepnieuws. De 63-jarige Nevtsorov is vooral op YouTube actief en zou buiten Rusland wonen. De Russische autoriteiten proberen zijn verblijfplaats te achterhalen. Rusland zegt alleen kernwapens in te zetten als het voortbestaan van het land wordt bedreigd, zegt het Kremlin. In het veiligheidsbeleid van Rusland zou staan dat kernwapens niet om andere redenen gebruikt mogen worden. De Oekraïense president Zelensky noemt de onderhandelingen met Rusland zwaar en soms confronterend. Delegaties uit beide landen hebben vrijwel elke dag contact. Zelensky zegt dat er stap voor stap vooruitgang wordt geboekt... maar voor beide kampen geldt dat er nog geen uitkomst in zicht is. Over twaalf jaar zouden rijke landen helemaal gestopt moeten zijn met olie- en gaswinning, stellen Britse onderzoekers. De wereld zou dan 50% kans hebben om de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Arme landen zouden nog 28 jaar de tijd moeten krijgen om te stoppen met olie en gas.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 Ik zit de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zit de hele dag alleen aan jou.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 Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better having a go.